7 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. De partij van 329 zetels, genoeg om de nieuwe president te mogen kiezen. Afgelopen zondag waren de meest vrije verkiezingen in 25 jaar in Myanmar. De regerende partij, die gesteund wordt door het leger, heeft de nederlaag al erkend. En zodra de officiële uitslag bekend is, komt er een gesprek tussen Suu Kyi en de militaire top van het land. Belastingvrij winkelen op Schiphol bestaat niet, zegt de Consumentenbond. Reizigers worden vooral misleid als ze buiten de EU vliegen. Ze mogen officieel belastingvrij winkelen... en toch betalen ze aan de kassa hetzelfde als reizigers die binnen de EU vliegen. Het btw-voordeel verdwijnt vervolgens in de zak van de winkelier. Het scheelt alleen als je sigaretten of flessen drank koopt. Het Amerikaanse leger heeft in Syrië een gerichte luchtaanval uitgevoerd op Jihadi John, de gemaskerde man met Brits accent uit de onthoofdingsfilmpjes van IS. Of de terrorist de aanval heeft overleefd is niet bekend, zegt een Amerikaanse functionaris tegen persbureau Reuters. Jihadi John was onder meer te zien in het onthoofdingsfilmpje van de Amerikaanse journalist James Foley. Het dodental van de aanslagen in Beirut is opgelopen tot 43. Meer dan 200 mensen raakten gewond. Gisteravond waren er kort na elkaar twee explosies in een drukke wijk vlakbij een moskee. Islamitische staat heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. En schrijver Jeroen Brouwers heeft de ECI Literatuurprijs gewonnen, de voormalige ACO Literatuurprijs. Brouwers krijgt de prijs voor zijn roman Het Hout. Het boek gaat over een jongensinternaat in een klooster eind jaren 50. De prijs bestaat uit een bedrag van 50.000 euro en een sculptuur. Het weer. Vanuit het westen komen buien het land binnen. Aan het einde van de middag flinke buien met kans op hagel, onweer en zware windstoten. Het wordt maximaal 14 graden. Dit was het NOS. DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan files op de A7, Horen richting Zaandam bij Weide-Wormer, 6 kilometer. Door een kapotte auto op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Bij knooppunt Rotterpolderplein, 5 kilometer.